50 bolletjes poeder, vermoedelijk cocaïne. De twee zijn voor verhoor meegen zeggen of het meisje wist van de tas en of ze bij drugshandel betrokken was. Gisteren werd in Oosterhout een meisje van 15 aangehouden met onder de ecstasypillen voor de verkoop op zak. De pastoor van de Sint-Lucas-parochie op de Veluwe is kort voor kerstmis op non-actief gezeld vanwege seksueel misbruik. Het aartsbisdom Utrecht besloot daartoe nadat twee mensen een klacht hadden ingediend over misbruik door de pastoor in de jaren 70 en 80. Onder de Lucasparochie vallen plaatsen als Ermelo, Nijkerk, Barneveld, Leusden en Hoevelaken. Na een gesprek met de pastoor onthield het bisdom hem met onmiddellijke ingang van al zijn taken. Er loopt een kerkelijk onderzoek en de zaak is gemeld bij de politie. De Belastingdienst legt mensen een boete op die ondanks aanmaningen hun aangifte over 2010 nog niet hebben ingediend. De boete kan oplopen tot bijna 1000 euro. Dit jaar kregen miljoenen mensen te horen dat ze nog aangifte inkomstenbelasting over 2010 moesten doen. De meesten deden dat alsnog, maar 169.000 mensen niet. Die krijgen binnenkort een boete in de bus. In Zomeren in Brabant is een man betrapt die miljoenen liters afvalwater in de diepe Hoekse loop wilde pompen. Hij had langs die sloot bij zijn bedrijf een bassin van 2 meter diep en 150 meter lang gegraven. Dat had hij gevuld met afvalwater waar vermoedelijk mest in zat. Toen hij werd betrapt was een deel van het afvalwater al via een slang overgeheveld. De milieupolitie in Zomeren heeft de man gearresteerd. Het waterschap maakt de sloot schoon. De schade loopt in de duizenden euro's. Het weer vanavond droog en wat opklaringen. Bij een matige tot harde westen tot zuidwestenwind is het dan een graad of 6. Morgen buien met kans op onweer en windstoten en 7 graden. Dit was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A13, Den Haag Rotterdam, tussen de knooppunten Ippenburg en Kleinpolderplein. En de A28 Groningen-Zwolle, tussen Hogeveen en Zwolle. Tot zover de verkeersin.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 Want we pikken gewoon extra tijd. Eh, omdat we de top 3 van onze top 20 nog moeten draaien. En die is veel te interessant om eh, niet ten horen te brengen. Dus dat doen we wel. Van ons het schelen. En trouwens de vicevoorzitter zit hier in de buurt. Dus het maakt niks uit. Eh, de directie geeft toestemming. <laughs> Oké, <laughs> dit was... Eh, Alleen weet hij het zelf nog niet. Nee. <laughs> Oké. Maar eh, dit was dus eh, Exception natuurlijk. En we zijn, ik ben daar zeer verblijd mee dat die inderdaad op de derde plaats is terechtgekomen in onze top 20 over 2011. Niet 19, maar 2011. En dat heette natuurlijk de R-bewerking van Rick van der Linden. En ja, een van de grote hits van Exception die ook in de top 2000 bij de buren eh, altijd hoog terechtkomt. Air dus van Exception. Goed, dan is het tijd voor het nummer 2 geluid. En dat verbaast me helemaal hogelijk dat deze LP zo hoog is terechtgekomen. Maar ja, er is heel veel op gestemd. En dan komt hij dus hoog. Zo gaat het nou eenmaal. Het gaat om de plaat Pictures at an Exhibition van eh, Emerson, Lake en Palmer. Je kan wel merken dat luisteraars van ons programma <laughs> dat dat muziekliefhebbers zijn. Kan je goed merken. Ehm, live LP overigens, eh, gebaseerd op het beroemde stuk de schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky. En dat is dus bewerkt door Keith Emerson natuurlijk. En van deze draaien we de promenade en de gnome. Hier, is, hier zijn Emerson, Lake en Palmer. Nummer 2. We're gonna give you pictures at an exhibition. ja, het gaat achter elkaar door. Want het is een live concert natuurlijk. Eh, Emerson, Lake en Palmer. En ehm, die is op twee terechtgekomen. Um, en dat verbaasde mij buitengewoon. <laughs> Want het is dan niet echt eh, de meest toegankelijke muziek. Maar het systeem was hem helemaal als volgt. De top 5, de, elke plaat in de 5 van iemand kreeg punten. Elke nummer 1 kreeg 5 punten. De nummer 2 kreeg 4 punten. De nummer 3 kreeg 2 punten. De nummer... Uh, zo was het toch? Ja, klopt. Ongeveer. Zo hebben we en nummer 5 eh, kreeg 1 punt. En nummer 5 kreeg 1 punt. Zo hebben we dat ongeveer samengesteld. Dus ja, als iemand toevallig twee keer deze LP op nummer 1 had staan, ja, dan krijgt hij het meeste aantal punten. Dat, eh, oh, ik moet je de volgende plaat nog aan. Ja, dat klopt. Ik ben eh, wat geduldiger. Ja, nou, we beginnen in ieder geval gaan deze plaat, omdat het natuurlijk nummer 1 is, gaan we er wat meer, nog een paar meer nummers van draaien. Omdat het nummer nog meer? Ja, nog meer. We beginnen met nummer 1. Zullen we maar één nummer ervan draaien? Nee, we gaan meerdere nummers ervan draaien. Omdat het nummer 1 geworden is. Is er nog te draaien, denk je? Ja, die is nog wat te draaien. <laughs> <laughs> Tenminste. Goed. Nou, dames en heren. Eh, dank voor het stemmen dat u daaraan meegedaan hebt. Vinden we ontzettend leuk natuurlijk. In, eh, aan deze vinyljaren top... Eh, top 20. En ik beloof u, we gaan, als we het allemaal mogen halen natuurlijk, gaan we dat volgend jaar weer doen. Want ik vind het wel, ik vind het wel leuk. Eigenlijk zo'n top 20 en dan horen wat de smaak van de luisteraars is. Nou, Oh, eh, met afstand nummer 1 geworden. Ja, dat kunnen we rustig stellen. Ruime voorsprong zelfs. Op zeer ruime voorsprong. Het is niet een baanlengte, maar een stadionlengte heeft deze LP eh, het gewonnen. En is dus nummer 1 geworden in onze top 20. En daar zijn we blij mee, want het is een fantastische LP. Hij komt uit 1970, eh, of 1971 komt hij toen hij uitgebracht is. En het is, ja, het is echt een plaats met alleen maar mooie muziek erop. Eh, wij zijn zeer verrast dat deze dus nummer 1 is geworden. En nogmaals, met afstand. Want het is dat echt gewoon een heel groot verschil tussen nummer 2 en nummer 1. We hebben het natuurlijk over déjà Vu. Crosby, Stills, Nash en Neil Young. En omdat hij nummer 1 is geworden, gaan we er niet één stuk, maar nog, even, nog wat meer, een paar mooie stukken van draaien. Dat vind ik gewoon leuk om dat te doen. Dan redden we het wel tot half vijf en dan gaan we de kroeg in. Um, maar dan zeg ik, begin nou een beetje dorst te krijgen hoor. Ja, ik eigenlijk ook. Hallo <laughs> buren. Eh, fluitje, vaasje, eh, wat drink jij? Een borreltje light. Een borreltje light en een kopje koffie. <laughs> voor ons <laughs> erop. en een biertje voorop natuurlijk. Ja, natuurlijk. wat drinkt hij? Fluitjes of vaasjes? Vaasjes. Oké. Nou, twee vaasjes. Ja, twee vaasjes, een fluitje en, eh, en een borreltje cola, weet ik veel. <laughs> Heb je het gehoord, buren? Oké, nou, we zien het wel komen zo. Oké, déjà Vu, Carry On. Dat is het eerste nummer waar we ervan draaien. Hier komt hij. Nummer 1 uit onze top 20. Déjà Vu, Crosby, Stills, Nash en Young. Nummer 1 God. afschepen met één liedje. Dus eh, dat doen we dan ook niet. We draaien er nog een paar. Ehm, drie om precies te zijn hadden we besloten in democratisch overleg. Ehm, Deja vu dus, de winnaar. De nummer 1 in onze top 20 over het jaar 2011. Door de luisteraars bepaald. En dat vinden we ontzettend leuk. Hier is eh, het stel nog een keer. Nummer van Graham Nash. En dat heet Teach Your Children.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 De LP die op afstand nummer 1 is geworden in onze top 20 over het jaar 2011. Eh, samengesteld uit de LP's die wij dit jaar gedraaid hebben in ons programma De Vinyljaren. En samengesteld uit het eh, stemmen van de luisteraars van ons programma. Nou, jullie hebben het fantastisch gedaan. Ik vond dat we een, een hele te gekke, leuke top 20 hadden. Met eh, zeer gevarieerd uh, repertoire erin. Dank aan alle stemmers. En we gaan nog één nummer draaien van, eh, van Déjà Vu. Ik hoop dat u dat leuk vindt. Ik vind het in ieder geval leuk. En Maurits vindt het ook leuk. Ja. En Rob Harms vindt het ook leuk. En uh, iedereen wel, denk ik. Oké. Nou, wat mij betreft het mooiste nummer van de plaat. Vind ik. Maar wie ben ik? Ehm, we gaan eruit. Want daarna gaan we over op de automatische muziek. En gaan wij lekker even... Nou, dan geven we het stokje over een Bob, hè? Ja. Bob? Bob. Wie is dat? Bob non-stop. Oh, Bob non-stop. <laughs> Goed, dit was onze laatste, laatste uitzending. <laughs> Eh, dit was onze laatste uitzending van dit jaar. We zijn natuurlijk uiteraard volgende week weer. Met, nee, volgend jaar pas. Uh, volgend jaar, ja. Dat is ook volgende week. Oh. Ah. Goed, nou, oké. Eh, dank voor het luisteren. Dank voor de steun afgelopen eh, jaar. Dank ook dat u ons uh, bij het luisteronderzoek op een vrij hoge positie gezet hebt. En ik hoop dat dat zo blijft. Hartelijk dank. We gaan eruit en volgende week weer fris verder. En we gaan eruit met Crosby, Stills, Nash Young van de nummer 1 LP Déjà Vu. Almost Cut My Hair. Nummer 1 day daar is het de nacht. En de USSR, dat wordt toch nooit meer wat.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 Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS naar de 35 grootste pensioenfondsen. Tijdens de vorige crisis kregen de fondsen van de minister extra tijd om hun positie te verbeteren. Die extra tijd is bijna om, maar de fondsen zijn...